Zeker drie jachthavens in Californië en Oregon zijn zwaar beschadigd. Tientallen boten zijn verloren gegaan door de golven van enkele meters hoog. Een fotograaf die door het water werd meegesleurd wordt nog vermist. Verder lijkt de schade in Noord-Amerika mee te vallen, net als op Paaseiland bij Chili. De tsunami bereikte het beroemde natuurgebied bij laag water, waardoor de gevolgen beperkt bleven. Over ongeveer een uur wordt de tsunami verwacht op het Zuid-Amerikaanse vasteland. Vooral in Ecuador en Chili zijn strenge voorzorgsmaatregelen genomen en zijn veel mensen geëvacueerd. Over de vrijlating van drie Nederlandse militairen in Libië is niet echt onderhandeld. Dat zegt de Griekse minister van Buitenlandse Zaken die als bemiddelaar optrad. Hij heeft naar eigen zeggen geen moment overwogen een tegenprestatie aan te bieden. We hebben gewoon heel duidelijk gezegd dat de situatie onacceptabel was... en dat de Nederlandse militairen vrij moesten komen, al dus de Griekse minister. Het was tot op het laatste moment spannend of de overdracht wel door zou gaan. De Grieken hadden met de Libiërs afgesproken dat de drie Nederlanders op de luchthaven van Tripoli klaar zouden staan. Maar toen het Griekse vliegtuig er eenmaal was, duurde het volgens de minister nog uren voordat de Nederlanders werden gebracht. Op de westelijke Jordaanoever is een Joods gezin met drie kinderen gedood. Volgens de Israëlische krant Haaretz drong een man midden in de nacht hun huis binnen in de Joodse nederzetting Itamar. Hij stak de vijf bewoners dood met een mes. Volgens het Israëlische leger was het een terroristische actie. De dader zou een Palestijn zijn. Het is voor het eerst in maanden dat Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanover het doelwit zijn van een aanslag.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 I've been wondering deep deeply. You made me fall in love. Spend the whole day, girl, thinking about your love. Girl, I'm thinking about your love. else to do. I got to go to work when it's over. Yeah. I can see my girl, everybody says I'm hypnotized. See the twinkle, yeah. When they look in my eyes, don't interrupt me, no, no. But what you thinking of? This is my time, yeah. Thinking of love, girl, I'm thinking about. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Scrivo il tuo nome amico mio Oggi nel giorno dell'addio Anche se inevitabile chiedo ancora adesso, avrei potuto accorgermi della rabbia dentro. and I'm okay. She said, Come back again tonight. And I said, I might, I might, I might. She said, Well, that's alright. It's alright, it's alright with you. And it's alright, it's alright with me. I waited for an hour last Friday night.